Jobboot met het NOS Journaal. De politie wil het digitaal volgend jaar landelijk hebben ingevoerd. Proeven met het systeem zijn goed bevallen. Mensen die aangifte hebben gedaan van kleine zaken als diefstal of vernieling krijgen een inlogcode. Op internet kunnen ze dan zien wat er met de aangifte wordt gedaan. Nu heeft de politie vaak geen tijd om slachtoffers van kleine zaken op de hoogte te houden. Het online volgsysteem moet aan de ergernis daarover een einde maken. Bij zwaardere zaken blijft de politie het slachtoffer persoonlijk op de hoogte houden. In de Libische havenstad Benghazi is een gekaapte olietanker aangekomen. Opstandelingen hadden het schip gisteren voor de kust van Malta overmeesterd. Het vervoerde 40.000 ton olie voor het bewind van de Libische leider Gaddafi. De opstandelingen waren met een sleepboot naar de tanker gevaren die bij Malta voor anker lag. Ze deden zich voor als aanhangers van Gaddafi door de oude Libische vlag te voeren en kwamen daardoor makkelijk aan boord. Meteen daarna zetten ze koers naar Benghazi, het bolwerk van de opstandelingen. In Arnhemuiden is een wurgslang ontsnapt. Hij verdween vanochtend uit een terrarium in een woonhuis. Hij, het is een koningspython van anderhalve meter. De politie in Zeeland heeft omwonenden in Arnhemuiden aangeraden alert te zijn. De Haagse politie heeft nog meer jongeren aangehouden in verband met de overval vorige week woensdag in Den Haag. Een groep jongeren drong een huis binnen. Twee kinderen van 8 en 13 jaar die alleen thuis waren, werden bedreigd. Waarna de groep een aantal spullen meenam. Diezelfde dag werden al drie tieners van 14 aangehouden. Deze week kwam de politie nog eens zes verdachten op het spoor. De jongste is 11, de oudste 17 jaar. Op de jongste na worden ze morgen allemaal voorgeleid. Het weer. In het midden, noorden en oosten nog geregeld zon. Vanuit het zuidwesten meer bewolking. En aan het einde van de middag in Zeeland regen. Het is vandaag 22 tot 26 graden. Vanavond kans op regen in het hele land. was het... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad alleen files bij Utrecht en Amsterdam. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen, 7 kilometer. Veel vertraging daar. Het is dan ook verstandig om voorlopig om te rijden via de A12 en de A27. Neem dan tijdig de parallelbaan bij Knoop het Oude Rijn. Op de A10 West voor de Continental 3 kilometer file. Dat heeft te maken met de afgesloten eitunnel.